Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die woensdagochtend schoonmaakbedrijf in Valkenswaard... is een 33-jarige man uit Eindhoven. Hij is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Het bedrijf zegt zelf op Facebook dat het gaat om de eigenaar... maar dat wil de politie niet bevestigen. Volgens Omroep Brabant lijkt het erop dat het slachtoffer is doodgeschoten... want er zitten gaten in de ramen. De politie zoekt nog naar getuigen. De Verenigde Staten hebben de Palestijnen gewaarschuwd geen verdere stappen te nemen om toe te treden tot het internationaal strafhof. Doen ze dat wel, dan komt de Amerikaanse hulp aan de Palestijnen in gevaar. Een Palestijnse delegatie heeft de afgelopen dag documenten ingeleverd bij de VN voor toetreding tot het strafhof en 15 andere organisaties. Volgens de VS zijn zulke eenzijdige stappen schadelijk voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Twee burgemeesters in Noord-Holland ruilen tijdelijk van functie. Het gaat om burgemeester Faber van Zaanstad en haar collega Weterings van Haarlemmermeer. Vanaf 19 januari nemen ze twee weken lang elkaars functie over. Zo willen ze ervaring opdoen met onderwerpen die in hun eigen gemeente niet of minder spelen. Ze denken ook dat de ruil goed is voor de samenwerking tussen Zaanstad en Haarlemmermeer. Het is meer dan een snuffelstage. Faber en Weterings worden voor twee weken officieel beëdigd als waarnemend burgemeester. De Amerikaanse actrice Donna Douglas is overleden. Ze is vooral bekend van de serie The Beverly Hillbillies uit de jaren 60. Daarin speelde ze de rol van Ellie Mae Clampett, de knappe dochter van een boer die steenrijk wordt door de vondst van een olieveld onder zijn land. De serie kreeg in de VS 7 Emmy Awards en geldt nog altijd als een van de succesvolste Amerikaanse sitcoms ooit. In 1981 speelde Douglas opnieuw de rol van Ellie Mae Clampett in de film The Return of the Beverly Hillbillies. Donna Douglas was 81 jaar. Het weer, vannacht droog, minima van 1 graad landinwaarts tot 7 graden op de Wadden. Overdag geruime tijd regen en motregen. In het oosten en zuiden ook natte sneeuw. Het wordt een paar graden boven nul, maar in het uiterste zuiden kan het 10 graden worden.